Kees met het NOS-journaal. Het vrachtschip dat voor de kust van Nieuw-Zeeland op een rif was gelopen is in tweeën gebroken. Het achterste deel is afgebroken en is zo'n 30 meter weggedreven. De Rena liep begin oktober op een rif bij het Noordereiland. Een kleine 50.000 ton stookolie liep in zee. Het is de grootste milieuramp in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De Rena is nu in stukken gebroken door de zware storm die er woedt. Drie Australische milieuactivisten zijn in de wateren bij Perth aan boord geklommen van een Japanse walvisvaarder. Ze worden nu aan boord van het schip vastgehouden, zo meldt de actiegroep Sea Shepherd. De activisten zijn daar zelf geen lid van, maar ze kregen wel hulp van Sea Shepherd bij hun actie. Ze strijden beide tegen de walvisvaart. In de gevangenis in Afghanistan, die wordt geleid door de Amerikanen, zouden gedetineerden zijn mishandeld. Dat staat in een rapport van de Afghaanse regering. Een commissie sprak met de gevangenen van wie sommigen zeiden dat ze geslagen en gemarteld zijn. Volgens het hoofd van de commissie zijn er op de lichamen van de gevangenen geen bewijzen voor mishandeling gevonden. Koningin Beatrix begint haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten vandaag in een moskee in de hoofdstad Abu Dhabi. Op het terrein van de moskee ligt de stichter van de Verenigde Arabische Emiraten begraven. Later op de dag volgt een officiële ontvangst door de president. Koningin Beatrix is gisteravond aangekomen in Abu Dhabi. Het is haar vijftigste staatsbezoek. Een fan van de Engelse voetbalclub Liverpool is gearresteerd op verdenking van het doen van racistische uitlatingen. Hij zou tijdens een bekerwedstrijd een donkere speler van de tegenpartij hebben beledigd. Die was door de opmerkingen zo van slag dat de wedstrijd korte tijd werd stilgelegd. Het is in korte tijd de derde keer dat er in het Engelse voetbal een racistisch incident is. Het weer, buien afgewisseld met opklaringen en een vrij stevige noordwestenwind. In de loop van de dag nemen de wind en de buien af. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB.